ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het S-woord zal vandaag vaak vallen in de Tweede Kamer. Er wordt weer gepraat over de stikstofuitstoot en hoe we die omlaag kunnen krijgen kan wel eens een pittig debat worden, zegt mijn Haagse collega Rob Bolsius. De tegenstanders die vinden de problemen met stikstof overdreven. Daarom vinden ze dat de plannen veel te ver gaan, veel te ingrijpend zijn. Bovendien zijn ze veel te duur, want het kabinet heeft er 25 miljard euro voor uitgetrokken in een fonds. Voorstanders die zeggen, ja, ze zijn wel ingrijpend die plannen, maar ze zijn nou eenmaal noodzakelijk. Stikstof is echt een probleem voor de natuur. Het lijkt erop dat de doelen gewoon blijven staan, maar dat er nog wel wordt nagedacht over hoe die gehaald moeten worden. Waarschijnlijk worden wordt een latertje. Er is de hele dag uitgetrokken voor dit debat. En boer Gert-Jan uit Stroe zit weer op de trekker. Een dag nadat er tienduizenden collega's op zijn erf stonden te demonstreren. Hij kijkt tevreden terug, al weet hij niet of het protest iets verandert aan het stikstofdebat, zegt hij tegen het AD. Ja, dit, die actie was gewoon geslaagd. Het is gewoon makkelijk zat. Weet je, als je 60.000 mensen op de been krijgt, ja, dan mag hij niet klagen. Hè? Ja, hij mag dan wel niet klagen, maar al die trekkers op zijn land hebben wel voor wat schade gezorgd. Ja, we zijn een centimeter of tien denk ik op de aardbol gezakt. Het valt me iets tegen. Waar de mensen gestaan hebben, is meer schade als waar alle trekkers gestaan hebben. Alleen de sporen waar wij vaker met de trekker over, die ben wel aardig doodgereden. Ja, wat kost graag op moment. Aanklagers in Amerika willen dat Ghislaine Maxwell tientallen jaren achter slot en grendel verdwijnt. Ze werd vorig jaar schuldig bevonden aan het ronselen van jonge meisjes... die daarna werden misbruikt door een vriend van haar, miljardair Jeffrey Epstein. De aanklagers willen dat ze minimaal 30 jaar krijgt. En door grote droogte is in het noorden van Irak een eeuwenoude stad boven water gekomen. Die lag in een stuwmeer, maar door het gebrek aan regen staat het water heel laag. Waarschijnlijk gaat het om Zakhikoek, een stad uit de bronstijd. Er zijn onder meer een paleis en een fort gevonden en kleitabletten met spijkerschrift. Het weer zonnig en warm. Het wordt zo'n beetje overal rond de 30 graden vandaag. Vanavond vooral in het zuidoosten ook kans op een flinke onweersbui. En morgen overal een nat dagje bij 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een te hoge vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. De vrachtwagen staat namelijk voor de Velsen-tunnel En de tunnel is nu tijdelijk dicht, want de vrachtwagen is te hoog. Hou rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp.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 Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik bid elke dag een keer of drie op mijn cultuur om hulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt bent zou gaan als je mij alleen al aanraakt hoor ik engelengezang Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt haar je aansteken bij Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij benzine en een hele beker knieën. het Waardoor ik in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde En een Een beetje liefde, een beetje liefde. Hart van benzine, vermengd met kerosine. En dan hou jij lachend een paar lucifers bij. Een beetje liefde, een beetje liefde.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 Maar de Algemene Rekenkamer zegt dat die ook zonder hulp zouden zijn neergezet. De versterking van huizen in het Groningse aardbevingsgebied gaat nog steeds te langzaam. Het staatstoezicht op de mijnen zegt dat het drie keer zo snel moet... om zoals afgesproken in 2028 klaar te zijn met de versterkingsoperatie.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 emotions, electric emotions. Sprinkle with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation. Sprinkle with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah. yeah. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what this trap for. Fucking every bitch, I'm never telling them no. I'm pushing be that black and white Oreo been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what this trap for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't need that. like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free bitch with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided.